Mark Visser met het NOS Journaal. Duitsland wil jihadisten die in het buitenland op trainingskamp gaan... hun Duitse paspoort afpakken. Het gaat om mensen met een dubbele nationaliteit. Het is een van de antiterreurmaatregelen... die minister van Binnenlandse Zaken de Magère heeft bekendgemaakt. Er wil ook dat het makkelijker wordt om potentiële terroristen... in asielzoekerscentra het land uit te zetten. Verder komt er meer politie en komt er apparatuur voor gezichtsherkenning. Duitsland neemt de extra maatregelen na vijf aanslagen in het land in korte tijd. In Indonesië is er geen plek voor een homogemeenschap. Dat heeft een woordvoerder van de Indonesische regering gezegd tegen persbureau AFP. Volgens hem is het recht om naar school te gaan gewaarborgd... maar is er geen ruimte voor een groeiende homogemeenschap. Hiermee reageert de regering op een rapport van Human Rights Watch. Daarin staat dat de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders... overal in Indonesië ernstig worden geschonden. Het geweld tegen LHBT'ers laaide eerder dit jaar op toen de minister opriep om geen homoseksuelen meer te accepteren op universiteiten. In de Belgische kerncentrale Tihange bij Luik zijn stalen onderdelen verwerkt waarmee is gerommeld. Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder zijn de onderdelen op een te lage temperatuur verhit. De producent heeft dat niet gemeld. Centrale in Tianj ligt geregeld stil door storingen. Toch wil België de centrale open houden... omdat anders een stroomtekort zou ontstaan. Het weer tot slot. Bewolkt en regenachtig en slechts een graad of 16 vanmiddag. Morgen in het Noordoosten nog wat regen. Van dan later steeds zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.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 Dan gaat er wel eens een keertje iets niet helemaal goed. Maar we zijn er weer. Dit is het tweede uur van Matchbox nummer 30 eh, alweer. In de derde jaargang. En het tweede uur zit weer boordevol heerlijke muziek. We beginnen zometeen met uh, Redbone. En We Were All Wounded at Wounded Knee. En daarna de Pintongs. Ryan on Ellen Ann. were all Bintongs met, eh, pardon, met zanger Gus Planis. Dan gaan we nu luisteren naar een eh, LP-track van Judy Sill. En die is geproduceerd, die LP, door Graham Nash. De LP heet Jesus Was a Crossmaker uit 1971. En de titelsong, die gaan we nu draaien. Sweet silver angels over the sea Please come down, fly and low for me trusted a stranger, cause I heard his sweet song, and it was hebben we na eh, deze LP niet veel meer van Judy Seal mogen vernemen. Maar dit was er eentje om de, te onthouden. Jesus was a Crossmaker uit 1971. Zijn we toe aan een top 100 hit uit 1978 en die komt van Frankie Valli van de film Grease. Komt u maar. Frankie Valley. En dat kwam uit het jaar 19, pakweg, 78. Oké, dan gaan we nu naar het jaar 1975. Drie platen uit de jaren 70 achter elkaar. Naar een LP van Queen, A Night at the Opera. En daarvan draaien we het nummer 39. hem. Ja, nog even een klein... Eh, ik was gewoon te snel, dat is het. Dat is hem, ik was gewoon te snel. Maar dit was de eh, 39 van Queen van het album A Night at the Opera. En eh, even kijken, we gaan nou naar een van mijn favoriete nummers... van Diana Ross en de Supremes. Het was het, de laatste single die ze samen uitbrachten. En het bijzondere was dat van de twee, van de drie dames. Alleen Diane Ross in de studio aanwezig was. En de background werd eh, verzorgd door twee leden, althans twee niet-leden van de Supremes. Zo zat het in elkaar. Welk nummer gaat het om met 69? Someday we'll be together. laatste single onder de naam Diana Ross and the Supremes. Someday We'll Be Together. En dan gaan we nu een plaat draaien uit 2002. Jawel, eigenlijk hoort dat niet bij de doelgroep. Maar de artiest die dat zingt, die had in de jaren 80 zijn sporen al lang verdiend. Phil Collins. En hij maakte in 2002 een LP, zijn zevende LP, Testify. En van dat, eh, van dat album gaan we draaien I Can't Stop Loving You. Testify van Phil Collins was dit het nummer I Can't Stop Loving You. En dan zijn we nu toe aan eh, The Beatles. Weer twee tracks van het eh, album Help in dit geval. Zijn we nu mee begonnen. En eh, uiteraard is dat dan Help en daarna The Night Before. The Beatles. helping Twee tracks van het album Help, allebei geschreven door John en Paul van eh, de Beatles. Moet je dat erbij zeggen? Eigenlijk niet natuurlijk. Nee. Goed, eh, na de Beatles gaan we iets draaien van een grote vrienden uit die tijd. En ook eh, grote concurrenten. De Rolling Stones van het album To You, Waiting on a Friend. van het album Tattoo You. En dat waren de Rolling Stones. De volgende plaat die we gaan draaien, die is 65 jaar oud. Hey, 65 jaar oud, zei ik. Even een ogenblikje geduld, alstublieft. Ze zijn er wel heel erg vlug bij. Dat was niet de bedoeling. 65 jaar oud, zei ik. En het komt van eh, de Four Nights. Die hadden al een hitje gehad. En daar maakten ze er nog eentje. En daar word ik wel zo blij van. Dat echt I love the sunshine of your smile. Nou, en kijk eens naar buiten. Eén grote smile. turn the gray skies into Charles kreeg meteen weer zin om de Vierdaagse te gaan lopen. Een lekker ritme was dit van de Four Nights and I Love the Sunshine of Your Smile. En we gaan nu een uh, drie platen achter elkaar draaien. Het is niet echt een 3 in 1, maar het is wel allemaal soul. We beginnen met eh, Billy Paul en Me and Mrs. Jones. En dat gaat over het hebben van een buitenechtelijke relatie. Daar willen we niks van weten trouwens. Maar goed, en daarna Diane Ross als solozangeres... en Why Do Fools Fall In Love...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 Het wordt uh, Sting met Fragile. de matchbox van deze week. Van 11 eh, eh, augustus 2016. Helemaal goed, dank u wel. En volgende week zijn we er weer met hopelijk veel beter weer dan vandaag. Want het is echt om te huilen.